Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kamala Harris legt zich neer bij haar verlies bij de presidentsverkiezingen. Ze hield afgelopen avond een toespraak in Washington. Het is niet de uitkomst waar we voor hebben gevochten... maar we zullen de uitslag moeten respecteren, zei Harris. Ze zei verder dat ze Trump had gefeliciteerd met zijn overwinning... en dat ze wil helpen bij de machtsoverdracht. Harris beloofde ook te blijven strijden voor gelijke kansen, vrijheden en idealen. In Duitsland heeft de liberale FDP al zijn ministers teruggetrokken uit de regeringscoalitie. Aanleiding is het ontslag van de liberale minister van Financiën Lindner. Hij werd afgelopen avond weggestuurd door bondskanselier Scholz. Die zegt dat Lindner wetten blokkeerde en dat daardoor het vertrouwen weg was. Scholz gaat nu verder met de Groenen. In januari volgt er een vertrouwensstemming in de Bondsdag. De verwachting is dat Scholz die verliest en dan volgen er in maart nieuwe verkiezingen. Tientallen mensen op Bonaire zijn geëvacueerd vanwege een opgeleide brand in een afvalberg. Daarbij komt veel rook vrij. Bewoners binnen een straal van een kilometer moesten hun huis uit. Wie geen opvang heeft kan terecht in een buurtcentrum. Omwonenden maken zich al langer zorgen over de afvalberg. Sinds maart van dit jaar zijn er meerdere branden geweest die bleven smeulen. De geëvacueerde bewoners op Bonaire kunnen op zijn vroegst vrijdag terug naar huis. Feyenoord heeft zich in de groepsfase van de Champions League laten verrassen door Red Bull Salzburg. In de Kuip verloren de Rotterdammers van de ploeg van de Nederlandse trainer Pepijn Leinders. Het werd 1-3. Feyenoord eindigde ook nog met 10 man door een rode kaart. Door de, Nederland, door de nederlaag staan de Rotterdammers nu op de 21ste plaats op de Champions League ranglijst. Het weer, vannacht bewolkt en vooral in het noordoosten kans op mist. Het koelt af tot een graad of 7. Overdag bewolkt, alleen in het zuidoosten misschien wat zon.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 You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit the party. Say I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.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 Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up and hear the party say, I'm kind of buzzed, it's all because this is how we do it. Central does it like nobody does.